Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De opvang van asielzoekers moet de komende jaren beter worden gespreid over Nederland. Vooral in het westen van het land moeten nieuwe opvanglocaties komen... zegt de bestuursvoorzitter van het COA in het AD. Hij pleit ook voor een aparte opvanglocatie voor asielzoekers uit veilige landen... als Marokko en Algerije, die nu vrijwel niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Een deel van hen zorgt voor overlast en het COA denkt voor deze groep aan een gevangenisachtige setting. In het noordoosten van Duitsland zijn vier dorpen ontruimd als gevolg van een grote bosbrand. Het blussen wordt bemoeilijkt omdat het vuur is uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein waar nog grote hoeveelheden munitie liggen. De honderden brandweerlieden moeten daarom op afstand blijven. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Het vooronderwerp voor de renovatie van de Tweede Kamer is niet deze maand, maar pas in de herfst klaar. Verantwoordelijk staatssecretaris Knops gaat er nog wel vanuit dat de verbouwing zoals gepland september volgend jaar kan beginnen. Dat schrijft hij in een brief aan de Kamer. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wil vooral dat het achterstallig onderhoud wordt aangepakt, maar architect Oma uit Rotterdam had veel grotere plannen. Na bemiddeling van Alexander Pechtold meent Knops dat het beter is om een nieuw ontwerp te laten maken. De plannen van de Rotterdamse architect zullen dan als basis dienen. In de Amerikaanse staat Californië zijn vier kantoren van Facebook ontruimd... nadat in een pakketje mogelijk het zenuwgas sarin was aangetroffen. Twee mensen die met de post in aanraking zijn gekomen worden onderzocht. Het pakketje werd gisterochtend lokale tijd bezorgd... bij een postkamer van Facebook in Silicon Valley. Daarop werd de omgeving afgesloten. Autoriteiten hebben nog niet bevestigd dat het inderdaad om Sarin gaat. Inmiddels zijn drie van de vier Facebook-kantoren weer vrijgegeven. Het weer, vooral in het noorden kans op regen. Ook overdag kan daar nog een buitje vallen. Elders blijft het droog en er zijn ook zonnige perioden. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.